Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag... toch langer open kunnen blijven dan 8 uur s avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur s avonds. Maar er zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. S'avonds is er dan weer een persconferentie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wil toch geen president meer worden bij de komende verkiezingen. Dat maakt hij bekend tijdens een online vergadering van de rechtse en centrumrechtse partijen over een gezamenlijke kandidaat voor het presidentschap. In de verklaring zei de 85-jarige Berlusconi dat de partijen nu een andere kandidaat kunnen kiezen. Eh, premier Draghi heeft de beste kaarten voor de opvolging van de huidige president Mattarella. De hoogste marinebaas van Duitsland is opgestapt nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken over de Russische president Poetin en Oekraïne. Vice-admiraal Schönbach had in een video gezegd dat de Russische leider respect verdient en dat Oekraïne het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. En de band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de Popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden... en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtailleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai.